Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Aan de grens tussen Israël en Gaza is het na de zware beschietingen van gisteren weer relatief rustig. Het Israëlische leger heeft bewoners van het grensgebied laten weten dat ze weer naar buiten kunnen. Het kan erop wijzen dat Israël akkoord is gegaan met een wapenstilstand... die volgens Hamas een islamitische jihad is overeengekomen na Egyptische bemiddeling. Of er ook echt een akkoord is, blijft onduidelijk. De Britse premier May heeft de leden van haar conservatieve partij nogmaals opgeroepen haar brexit-plannen te steunen. Als ze dat niet doen, dan komt er helemaal geen brexit, zegt May in een ingezonden stuk in de Britse krant The Mail on Sunday. Hardliners in de partij vinden dat May de uittreding uit de EU verkwanselt. Om die reden stapten afgelopen week twee ministers op. May heeft de Brexit-plannen deze week ook besproken met president Trump. Die adviseerde haar een rechtszaak tegen de EU te beginnen en niet te gaan onderhandelen, zei May tegen de BBC. Na Japan en Taiwan kampen nu ook delen van China met hevige regenval. Meerdere gebieden in het land zijn ondergelopen, waardoor de infrastructuur plat ligt. Duizenden mensen zijn inmiddels geëvacueerd. Volgens de staatsmedia zijn 241 rivieren in 24 provincies buiten hun oevers getreden door de regen. De feesten rond de Vierdaagse in Nijmegen worden druk bezocht. Gisteren waren er volgens de organisatie zo'n 215.000 mensen, zo'n 10.000 meer dan vorig jaar. Vorig jaar waren er in totaal zo'n anderhalf miljoen bezoekers, maar dat worden er waarschijnlijk meer, is de verwachting. De Vierdaagse zelf begint dinsdag. Het weer, vandaag veel zon en weinig wind. Het wordt 24 tot 29 graden. Aan de kust wat koeler door wind van zee. Morgen nog iets warmer, plaatselijk 30 graden. Er is dan wel wat meer bewolking. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.